Het land heeft op korte termijn geld nodig om salarissen en pensioenen te kunnen uitbetalen. Gisteren maakte het Griekse ministerie van Financiën bekend dat het begrotingstekort dit en volgend jaar hoger wordt dan het IMF en de EU als voorwaarde hebben gesteld voor nieuwe steun. Geen van de eurolanden heeft gepleit voor het failliet laten gaan van Griekenland, zei voorzitter Juncker na het overleg. De 17 landen hebben wel een besluit genomen over een onderpand voor Finland. De voorwaarden voor dat onderpand zijn volgens Juncker zo ingewikkeld dat andere landen af zullen zien van een onderpand. Gemeenten blijven door de financiële crisis steeds vaker zitten met dure grond, waardoor ze veel geld verliezen. Adviesbureau Deloitte heeft berekend dat de verliezen voor gemeentelijke grondbedrijven dit jaar kunnen oplopen tot bijna 3 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 2,4 miljard. Doordat er te weinig vraag is naar huizen en kantoren, moeten gemeenten bouwprojecten uitstellen. De grond moet intussen wel gefinancierd worden en dan moet rente overbetaald worden. En daardoor verliezen gemeenten steeds meer geld. Maarten Stekelenburg heeft afgehaakt bij de selectie van Oranje. De doelman van AS Roma is nog onvoldoende hersteld van een hoofdblessure. Zo bleek na een bezoek aan een ziekenhuis in Amsterdam. Stekelenburg mist daardoor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Moldavië en Zweden. Bondscoach van Marwijk roept vooralsnog geen vervanger op. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en de minima liggen vannacht rond 14 graden.